Ook een Kamermeerderheid riep vandaag op om daar zo snel mogelijk mee te beginnen. Het idee achter speciale COVID-afdelingen is om het efficiënter te organiseren. De zorg raakt nu bij een coronagolf snel overbelast... waardoor operaties moeten worden uitgesteld of personeel uitvalt. Een verdachte die betrokken zou zijn bij de rellen in Rotterdam... heeft zich vanavond gemeld bij de politie. Hij was te zien als een van de acht verdachten... in de beelden die eerder vandaag werden gedeeld door de politie... en de regionale omroep Rijnmond. De politie hoopt dat er meer verdachten zich zullen melden. Op een privéschool in de buurt van Genève in Zwitserland... zijn 1600 leerlingen en 400 medewerkers in quarantaine gegaan. Dat moest omdat er twee mensen op de school positief werden getest... op de nieuwe coronavariant Omicron... In Zwitserland loopt het aantal besmettingen flink op en daarom heeft het land de maatregelen aangescherpt. En op de N216 ter hoogte van Nieuwpoort is vanmiddag een Ferrari tegen een boom geknald. De auto was net uit de garage voor een proefrit. De bestuurder en de bijrijder raakten volgens de politie niet zwaar gewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een opvallende actie van Fortuna Sittard-speler Zian Fleming. Hij toverde na zijn goal tegen AZ een briefje achter zijn scheenbeschermer vandaan... met de tekst daarop hashtag sporten is gezond. Hij legt uit waarom hij dit deed. Nou ja, eigenlijk naar aanleiding van de maatregel natuurlijk van eh, vorige week die is ingesteld. En eh, in het speciaal voor mijn broertje die eh, ook amateursporter is. Vorig seizoen is hem al ontnomen als het ware als, als 18-jarige jongen. Ja, nu gebeurt dat weer en ik, ik vind dat ik vind dat gewoon doodzonde. Dus hij is mijn inspiratiebron geweest. En eh, ik hoop echt dat die maatregel teruggedraaid wordt. Zodat iedereen gewoon gezond kan eh, sporten. Fortuna Sittard verloor trouwens de wedstrijd. AZ won met 2-1. Het weer, er kan nog een buitje vallen. Het koelt af naar net iets onder nul. Het kan ook glad worden. Morgen bewolkt, regenachtig en een graad of 4. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Nashville. The best country. bluegrass, and Americana. Nashville Radio Show. my ass hit the ground take my cash. Texas Country Music Association delen ze ook een award uit voor Roots Alternative Artist. En wie mocht deze in ontvangst nemen? Je hoorde hem net, Creed Fisher en I'm Growing Older, but I'm Not Growing Up. Nou, dat is ook een motto waar ik ook graag aan wil toegeven. We gaan naar onze digitale brievenbus en daarvoor gaan we helemaal naar Zuid-Afrika voor de nieuwste single van Daniel Wesley Afrika. It is All I Need. Sun comes up lying next to you, no motel, route 62, just enough cash for tank of Heading down the road and nowhere fast Singing out loud to a favorite song, Feet upon the dash just driving along Knowing what we're gonna get into You make all my dreams come true Radio.nl kregen we de nieuwste single van Daniel Wesley Afrika opgestuurd. Hij komt uit Zuid-Afrika en zijn nieuwste single heet All I Need. En we gaan eens wat Amerikanen voor jullie draaien. Het nummer is geschreven door A.P. Carter en dat is de opa van Carleen Carter die je nu samen hoort met Chris Christofferson op Blackjack David. heart of a lady, charm the heart of a lady. How old are you, my pretty little miss? How old are you, my honey? She answered him with a silly little smile. Be 16 next Sunday. I'll oh, be 16 next Sunday. little miss, come go with me, my honey. Take you across the deep blue sea. You never shall walk for money. Well, you never shall walk for money. She pulled off her higher shoes. They were made of Spanish leather. She put on those broken shoes. Both rode off together. bed by the side of Blackjack David. onze Nashville Spiegelplaat. En die staat deze keer in het teken van de Texas Country Music Awards. Het origineel van het nummer komt uit 2014. Toen werd het geschreven door Brian White, die het nummer dus in dat jaar ook uitbracht. Zes jaar later bracht Scotty Alexander het uit en de heren hebben samen ook een live versie ervan gespeeld ooit. En deze heeft de award ontvangen voor Christian Single. Maar ik vond het leuk om allebei de versies even achter elkaar voor jullie te draaien. Je gaat twee keer luisteren naar What I Already Know. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Life has been a teacher, an enemy and a friend. And the times I've been a sinner. I've been known to lose my temper My patience and my pride I've never lost my need to pray just a little a patience and my pride, but I've never lost my need to pray. Lord, I don't need some mountain moved for me or some miracle to behold. All I really need is just a little more. I already know. last time was dat. Bluegrass hier bij de National Radio Show met You Were Mine. Nog één nummer klaarstaan van onze maandartiest Tammy Wynette van het album Without Walls. Hoor je haar duet samen met Wynonna Judd. Dit is Girl Fine. Dit is de Nashville Maandartiest. He got my number. Now he knew I was home. He said he called me, so I sat by the phone. Called me crazy, but I thought it should ring. I guess it's just a girl thing. Hollywood to Hollywood Nashville Radio Show. Some glad morning of this life have gone Jason Allen en I'll Fly Away. En hij won bij de Texas Music Association de award voor Christian Artist. En we gaan naar 1949. Lekkere, gouden oude country. Hank Locklin is dit. En Send Me The Pillow That You Dream on. Nashville Radio Show. Old school for life, baby. Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I ook al mee naar huis. De award voor Young Artist. En in 2020 deed ze ook nog mee aan The Voice USA. Deze 19-jarige Belly Ray, dit is Never Been This Lonely. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. Sunrise this morning caught me lying in our bed all alone. And it Awards is er een UK Horizon Award. En dit jaar nam deze zangeres hem in ontvangst. Ze heet Harley Camp, en dit is Love on the Radio. I'm feeling lonely, show naar onze digitale brievenbus. Via info.nl kregen wij de nieuwste single opgestuurd van Kinfo en Terry McBride. En laan zijn we ook nog de award voor Country Band in ontvangst hebben genomen bij eh, de Texas Country Music Awards. De nieuwste single staat dus op onze playlist. Dit is Wild Horses. I saw her, she was dancing in a bar. A couple later, she was dancing with my heart. said I'm not the kind that you can tame. I'm the kind you let go. Well, cowboy, you ought She said you could van het Spotlight-album eh, voor je klaarstaan. Dat is Take the Lead van Jessica Lynn Withy. Je gaat achter elkaar luisteren naar Wildfire en daarna Bold. Dit is het Nashville Spotlight-album. in my way Spotlight-album Take the Lead van Jessica Lynn Whitty.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 A real man doesn't just use words to make things up, cause that's how women hurt. And right now I'm hurting after all the things I'm learning. his own world. Got him city Billys and penile fillers looking up at me like I was Merle. And if we can fool them all the time, it's a wrap with me. Cause I feel my song ain't nothing wrong, and I wasn't born in Tennessee. I was seven to ten years and hiding my fears behind the sound of a steel guitar the City, West Rockin', we was country shockin' into that mile building bar.